Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe maatregelen tegen wolven. Volgens staatssecretaris Erkens zijn er te veel incidenten met de dieren. Wolven die mensen hebben aangevallen... of die binnen twee weken twee keer vee hebben aangevallen... worden probleemwolf genoemd. Zulke wolven mogen straks worden afgeschoten. Ook mogen wolven voortaan sneller worden afgeschrikt... met bijvoorbeeld een paintballgeweer. De regering wil zo gevaarlijke confrontaties tussen mensen en wolven voorkomen. Terreurbeweging Hezbollah zegt dat een bestand tussen Israël en Libanon geen betekenis heeft. Dat meldt persbureau Reuters. Ze reageren daarmee op het verlengen van het staakt het vuren tussen de landen... onder, regering, onder leiding van de Verenigde Staten. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met president Trump. De Israëlische ambassadeur hoopt dat Israël en Libanon binnenkort vrede kunnen sluiten. Verder zei hij dat de vernietiging van Hezbollah voorop moet staan... en niet het terugtrekken van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon. Hezbollah heeft veel politieke en militaire macht in het zuiden van Libanon. Ze wijzen op de voortdurende vijandige acties van Israël. Tijdens het WK voetbal komende zomer mogen cafés in Rotterdam langer open blijven... als ze de wedstrijden uitzenden op grote schermen. Dat schrijft burgemeester Schouten. Sommige WK-wedstrijden worden gespeeld in de Nederlandse avond of nacht... zoals het duel tussen Nederland en Tunesië. Dat begint om 1 uur s'nachts. Minister Karmans van Infrastructuur werkt aan een minimumleeftijd voor fatbikes... bijvoorbeeld 12, 14 of 16 jaar. Hij wil ook een wettelijke basis maken voor fatbike-vrije zones. Er zijn immers al gemeentes die fatbikes verbieden op bepaalde plekken... maar juridisch kan dat nog niet. Karremans vindt dat vetbikes vaak betrokken zijn bij onveilige verkeerssituaties... en spreekt van een zorgwekkende stijging van het aantal ongevallen. Het weer zonnig, alleen in de noorden nog wat bewolking. Het is 14 graden aan de kust tot maximaal 20 in het binnenland.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 I'm falling just a little tonight. Uh, uh, Cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble. not related. It's drunk and elevated. It's gonna stop where I'm supposed to be. It's ten past eleven. I'm halfway up to heaven, but I'm stuck in reality. Life's kinda funny, not in it for the money, but I know that I've got to pay. Love's gonna get you, but only when I let you, and I don't wanna. the boys to signal flow. We're speaking all in code to get to the place we know. We're running down my back. I'm wearing leather black, falling into a trap. There is no turning back. I got my ladies with me. Fellas get so damn freaky, but we gotta keep them tame. Cause we don't wanna play that game.